Mariel Hageman met het NOS Journaal. In Den Haag heeft de politie het Jonkbloedplein ontruimd. Op sociale media was opgeroepen om vanavond na de wedstrijd van het Nederlands elftal naar het plein in het Laakkwartier te komen en rellen te veroorzaken. De politie stuurde er ongeveer 150 mensen weg. Toen ze terugkwamen grepen agenten in. Er is een aantal mensen opgepakt, onder meer voor het afsteken van vuurwerk en voor vechtpartijen. De politie is massaal aanwezig bij het plein, te paard en met de ME. Het Jongbloedplein is afgesloten, auto's en trams kunnen er niet door. Twee jaar geleden was het na wedstrijden van het Nederlands elftal een raak met rellen op het Jongbloedplein. Na de finale van het WK in 2010 werden tientallen relschoppers opgepakt. In Peru is de helikopter gevonden die sinds donderdag werd vermist, dat melden lokale media. Er waren 14 mensen aan boord, onder wie een Nederlander. Reddingswerkers hebben het toestel nog niet kunnen bereiken. De helikopter was op weg naar de toeristische plaats Cusco in het zuiden van het land, maar kwam daar niet aan. Aan boord waren voornamelijk Zuid-Koreanen. De Nederlander is een man van 39. Spanje accepteert financiële hulp voor de Spaanse banken. Dat is de uitkomst van overleg van de ministers van Financiën van de eurolanden. Spanje kan maximaal 100 miljard euro krijgen uit het noodfonds van de eurozone. De Spaanse regering wil nu nog niet zeggen hoeveel geld er nodig is, maar wel dat Europa ruim voldoende beschikbaar heeft gesteld. Het IMF zei eerder dat de Spaanse banken minimaal 40 miljard euro nodig hebben om overeind te blijven. Nederland is het Europees kampioenschap begonnen met een nederlaag. In Garkov werd de eerste groepswedstrijd met 0-1 verloren van Denemarken. De Denen kwamen in de 23e minuut al op voorsprong door een doelpunt van Michael Crow Daly. In dezelfde pool spelen Duitsland en Portugal tegen elkaar.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 Give them the side, pop the side. Give them the side, come we wicked and wild. Give them the side, give them the side, give them the side, give them the DJ Malzo. House Vibes. Hosted by DJ Malzo. Global House Vibes.